gedicht, dicht, weinig leuke dingen om te doen en altijd maar online les. Minister Kuipers is geschrokken van de cijfers. Het is vreselijk. Uh, het is echt vreselijk. En dat heeft eh, gewoon natuurlijk ook te maken met de situatie met... Eh, sluiten van onderwijs, van daarmee het limiteren van gewoon de contactmogelijkheden in een fase van je leven, dat dat echt bij uitstek ontzettend belangrijk is. Denk jij wel eens aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten en chatten kan anoniem via 113. En de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet is aan de gang. De club zit bij elkaar om het vooral te hebben over de coronaregels. Gisteren lekte uit dat het kabinet al het onderwijs open wil gooien... en dat je op afspraak naar de kapper of de winkel kan. Die knopen moeten nog definitief worden doorgehakt. Vanavond om 7 uur horen we meer op de coronapersconferentie. Daarover gesproken, in Valkenburg willen ze niet meer wachten. Sinds een uurtje zijn de winkels, kroegen en restaurants daar in Limburg weer open. Ook bij dit restaurant kan je weer wat bestellen. Ik wil gewoon een statement maken dat eh, bijna alles weer open mag, maar wij gewoon niet. En dat eh, snappen we gewoon niet. Laten we vooral hopen dat er vandaag wat mensen komen. Dat we niet voor niks open zijn. En dan eh, proberen we er gewoon een gezellige dag van te maken met z'n allen. De burgemeester van de stad ziet het als een demonstratie en grijpt niet in. Britten zijn vanochtend wakker geworden met feestnieuws. Een krant heeft ontdekt dat er bij premier Johnson thuis nog twee borrels zijn gehouden. Correspondent Fleur Launsbach noemt vooral het moment opvallend. Dit zou gaan om april 2021. Dat was toen eh, prins Philip net was overleden. En er staat zelfs dat er een dj bij zou zijn geweest, dat er gedanst is. Op dat moment was niet alleen een periode van nationale rouw aan de gang... maar golden ook strenge coronaregels. Daardoor was bijvoorbeeld de koningin op de begrafenis van haar eigen echtgenoot... zat zij helemaal alleen. En dat, dat beeld, dat, dat zijn, hebben, ja, dat veel Britten die zijn daar erg emotioneel over... dat de koningin in haar eentje moest trouwen. Johnson zelf was trouwens niet bij deze borrels. Het weer mistig in het zuiden, daar wordt het maar 3 graden vandaag. Het noorden ziet wat meer zon. In die zon is het ongeveer 8 graden.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 jij wil mij, Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil didn't even care if it gotten me down.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 Is het domme invest, domme invest, domme invest domme infest, is het domme infest, domme infest, domme infest, domme infest, is er domme infest, domme infest, domme infest, domme infest, is er domme infest, domme infest, domme invest, is het domme infest, is het domme invest.